Citydijkers met het NOS Journaal. Bronnen binnen de Amerikaanse regering bevestigen dat Rusland hypersonische raketten heeft ingezet in de oorlog in Oekraïne. De VS kon de lancering live volgen, meldt CNN. Volgens deskundigen gebruikt Rusland de oorlog in Oekraïne om nieuwe wapens in de praktijk te testen. En tegelijkertijd is het een waarschuwing aan het Westen. De laatste diplomaten uit Belarus hebben Oekraïne verlaten. Dat zei de voormalige ambassadeur in Kiev op de Belarusische staatstelevisie. De diplomaat verwees onder meer naar geblokkeerde bankrekeningen. Behalve tegen Rusland heeft de Europese Unie ook economische sancties opgelegd tegen Belarus... vanwege de betrokkenheid van het land bij de oorlog. Demonstranten blokkeerden sinds vanmorgen de grootste grensovergang tussen de Europese Unie en Belarus. In Polen, vlak voor de grens en vlak bij de grote Belarusische staat Brest... staan honderden vrachtwagens stil en activisten met Poolse en Oekraïense vlaggen. Met het protest willen ze de belangrijke transportader voor goederen naar Rusland onderbreken. 4000 mensen hebben de belegerde stad Mariupol kunnen verlaten. Dat kon via zo'n zogenoemde humanitaire corridor. Ook al werd die daar regelmatig beschoten door Russen. In totaal zijn vandaag ruim 6600 mensen uit de Oekraïnse steden geëvacueerd via humanitaire corridors. Sinds de start van de Russische invasie heeft Oekraïne zo'n 190.000 burgers uit de frontlinie geëvacueerd. Het gevecht tussen kickboxers Badr Hari en Arkadiusz Wrozek in het Belgische Hassel is na twee van de drie rondes gestaakt. Het duel tussen de zwaargewichten moest noodgedwongen worden gestopt... na rellen op de tribune van de arena. Uiteindelijk besloot de organisatie om de wedstrijd te staken... waarna de gemoederen nog hoger opliepen. in de Eredivisie zijn vanavond drie wedstrijden gespeeld. Go Ahead Eagles tegen Cambuur werd 3-0. De derby van Overijssel. FC Twente tegen PEC Zwolle eindigde in 1-0. En NEC tegen Sparta bleef een gelijkspel. Het werd 0-0. Het weer vannacht droog. De temperatuur daalt naar 3 tot 1 graden. Morgen neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En vooral in de middag valt dan wat regen.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 Love you till morning light. How can I compete with an image that just ain't real? I wanna look good for you. I wanna do the things that a woman should do. I wanna treat you right. stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, biddy bang, bang, stick up. Bang, biddy bang, bang, killer. stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. it's killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, biddy bang, bang, stick up. Bang, biddy bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up.